Mark Visser met het NOS Journaal. De PVV en de Partij voor de Dieren hebben aangifte gedaan... tegen een slachthuis in IJsselstein. RTL Nieuws publiceerde vorige week een video... waaruit blijkt dat de varkens in dit slachthuis ernstig mishandeld worden. Ze worden geslagen, aan hun staart getrokken en opgejaagd. PVV-fractieleider Geert Wilders en Kamerlid Dion Graus... hebben bij de politie in Den Haag aangifte gedaan tegen het slachthuis. Kamerlid Wassenberg van de Partij voor de Dieren... heeft ook aangifte gedaan tegen de Voedsel- en Warenautoriteit. In drie bedrijfspanden en zes woningen in de omgeving van Rotterdam en Den Haag... zijn gisteren invallen gedaan. Mogelijk hebben de bedrijven via schijnconstructies... grote partijen bier en frisdrank ingevoerd... zonder daarover belasting te betalen. De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst schat dat de fraudeurs tussen eind 2016 en nu miljoenen euro's hebben verdiend. Bij de invallen is niemand aangehouden, wel is beslag gelegd op administratie, voertuigen en geld. In België is bij iemand het coronavirus vastgesteld, meldt de Vlaamse publieke omroep VRT. Zo gaan om een van de negen Belgen die zondag uit Wuhan zijn opgehaald. De man of vrouw ligt in een ziekenhuis en naar omstandigheden gaat het goed. Hij of zij vertoont geen symptomen van de ziekte. De andere teruggekeerde Belgen zijn niet besmet. Intussen is het dodental in China gestegen naar 425. Gisteren zijn ruim 3200 besmettingen bijgekomen. Voor het eerst is er in Hongkong iemand overleden aan het coronavirus. Het is een man van 39 en hij reisde eerder vanuit Wuhan naar Hongkong. Het aantal studenten dat een opleiding volgt in de sectoren waar een groot tekort is aan personeel is toegenomen, blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen. Vooral de stijging voor de lerarenopleiding in het basisonderwijs is opvallend. Dit collegejaar zijn ruim 450 studenten meer bij de PABO begonnen dan een jaar eerder. Het weer trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel of natte sneeuw en het is een graad of 7.